Levi van Eck met het NOS-journaal. Curaçao heeft vorige maand zijn beste toeristenmaand ooit gehad. Het eiland werd in maart door ruim 63.000 toeristen bezocht. Een stijging van 38 vergeleken met een jaar eerder. Volgens het toeristenbureau in Curaçao wordt het eiland steeds populairder als vakantiebestemming. De meeste toeristen komen uit Europa en dat zijn dan vooral Nederlanders... Maar ook het aantal Amerikanen dat op vakantie gaat naar Curaçao stijgt flink. De Amerikaanse chipgigant Nvidia is zo'n 200 miljard dollar aan beurswaarde kwijtgeraakt. Het aandeel van de chipfabrikant daalde met 10 Beleggers vrezen dat de nieuwste kwartaalcijfers van Nvidia minder hoog zullen uitkomen dan eerder verwacht. Analisten wijzen op het conflict tussen Israël en Iran de oorlogen in Oekraïne en Gaza en de inflatie. De afgelopen jaren groeide de maker van videokaarten enorm snel... vanwege de toenemende vraag naar kunstmatige intelligentie. De man die zichzelf in brand stak bij een rechtbank in New York... verkeert in kritieke toestand. Vlak voordat hij tot zijn daad kwam gooide hij pamfletten in de lucht... met erop teksten met complottheorieën. Verslaggevers van CNN zeiden dat de man meer dan drie minuten omgeven was door vlammen. Waarom hij zichzelf in brand stak is niet bekend. In de rechtbank werd het proces gevoerd over zwijgeld tegen oud-president Trump. De actie lijkt niets met de zaak tegen Trump te maken te hebben. Ruim 8,3 miljoen Nederlanders hebben inmiddels hun belastingaangifte gedaan. Er is nog twee weken de tijd tot eind april als er geen uitstel is gevraagd. Vorig jaar waren veel mensen te laat. Een recordaantal van 197.000 mensen haalde de belastingdeadline toen niet. Het weer. Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af en valt er af en toe een bui. De komende dag wisselvallig met af en toe zon, maar ook kans op een bui.